7 uur. Waterwalgemoed met het NWS Journaal. Acht Fransen hebben zich opgeworpen als woordvoerders van de gele hesjes... de verzamelnaam voor de protestbeweging tegen de gestegen dieselprijzen. De acht eisen onder meer van de Franse regering... dat alle belastingen omlaag gaan, de pensioenen worden verhoogd... en dat er een burgerforum wordt opgericht... dat met de regering in debat gaat over bijvoorbeeld het klimaatbeleid. Het Gele Hesjescomité neemt afstand van het geweld... dat afgelopen weekend werd gebruikt door demonstranten. De politie heeft op de A1 en in de binnenstad van Hengelo... twee mensen opgepakt die betrokken zouden zijn... bij een viervoudige moord in Enschede. De mannen uit Hengelo worden ook verdacht van betrokkenheid... bij een mishandeling in Hengelo begin deze maand. De slachtoffers van de viervoudige moord op 13 november... werden gevonden in een bedrijfspand in Enschede... waar een shop zou hebben gezeten. Eerder werden al twee mannen opgepakt voor betrokkenheid... maar die zijn geen verdachten meer. Een man van 28 die ontucht heeft gepleegd met minderjarige meisjes... op een buitenschoolse opvang in de beeld... heeft in hoger beroep een jaar en vier maanden cel gekregen. De man kreeg eerder ook tbs opgelegd... maar dat is volgens het gerechtshof niet nodig. De kans zou klein zijn dat hij opnieuw in de fout gaat. Wel moet de Utrechter zich verplicht laten behandelen... en hij mag vijf jaar niet in de beeld komen. Minister Ollongren van Middellandse Zaken is voor een Europees leger... zei ze op een bijeenkomst van een zusterpartij van D66 in Denemarken. Daarmee gaat ze in tegen het standpunt van het kabinet. Volgens Ollongren maken veranderingen in de wereld... een gezamenlijk Europees leger noodzakelijk. Ze noemde onder meer de toenemende dreiging van Rusland. Het weer vanavond is het bewolkt met een matige noordoostenwind... bij ongeveer 2 graden. De minima vannacht aan de kust rond het vriespunt. Landinwaarts kans op lichte vorst. Morgen droog en vooral in het noorden wat zon.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 We namen op vrolijke wijze afscheid van het eerste uur. En zo openen we ook het tweede uur. Noma Cerveza ademt ook het Tex-Mex sfeertje waar we net mee afsloten. Hier is John Snyder. wind up down here in Mexico, wearing this serape and this old sombrero. And who are all these strangers calling me amigo? Where'd I leave my pickup truck and where'd my paycheck go? Oh, the last thing I remember was in El Paso. She was saying, adios, I've got to go. And I was begging, baby, please, I love you so. Then what happened after that? Well, God only knows. Oh, no, my cerveza, I've had too much to drink. Me duele la cabeza, my head hurts and I can't think. I'll never drink her off my mind, don't pour me anymore. No, my cerveza, muchas gracias, eh? like nachos and Dos Equis beer. This softy mariachi's pounding in my ear. I still can't figure out just what I'm doing here. I wish I could make myself just up and disappear. Oh, the place is really packed and it's a lively crowd. It ain't as big as Billy Bob, but it sure is loud. The waitress ain't real pretty, but she's well endowed. She says we got engaged last night, and shouldn't I be proud? Oh no, my cerveza, I've had too much to drink. Me duele la cabeza, my head hurts and I can't think. I'll never drink her off my mind, don't pour me anymore. No my cerveza, muchas gracias, señor corazon está roto. My poor heart is broken. I've gone loco and I'm on the verge of tears. Aye, aye, aye, I don't want no margaritas, no brown-eyed senoritas, and I sure as hell don't need another beer. Oh, oh no, my cerveza, I've had too much to drink. Me duele la Huckabee, son. My head hurts and I can't think. I'll never drink her off my mind. Don't pour me anymore. No, my cerveza, muchas gracias, senor. No, my cerveza, my cerveza. Ook in dit uur aandacht voor het album en de act van de maand. En de rubrieken De Sterren van Toen en Getipt voor de Top. Natuurlijk ook aandacht voor de cover van de week. Me en Bobby McGee. Crossroads. Dit is het favoriete album van de maand. We hebben op dit Canadese album van de maand Big Deal... van de Western Swing Authority al veel gasten uit de States gehoord.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 In 2002 verscheen er een Greatest Hits album van Martina McBride... met daarop ook vier nieuwe songs die ook op single uitgebracht werden. Met Blast scoorde ze nummer 1 hit... En Where Would You Be bleef steek op een derde plaats. Crossroads, nummer 1 country hit. hardwood floor. I get to hear my children laughing down the hall through the bedroom door. Sometimes I sit on my front porch swing, just soaking up the day. I think to myself, I think to myself, this world is a beautiful place. Happiers is een folk, country, rock duo uit de States. Hun muziek vermengt een aantal stijlen tot een uniek geluid. Er zitten country, folk en rock elementen in de nieuwe track Pool Shark Blues. Maar er zijn ook momenten van surfrock en jazz aanwezig. Met een prachtig koper gedeelte dat het rockabilly geluid begeleidt. Ten noorden van Seattle ligt het eiland Whitby. Ook daar wonen mensen en uiteraard wordt er dan ook muziek gemaakt. Doc Rorabeck, woonachtig op dat eiland, vertolkt zijn versie van de Chris Christoffersen klassieker Me en Bobby McGee. De cover van deze week. Busted flat in Baton Rouge and headed for the train. Feeling nearly faded as my jeans. me Save Our Soul 2 is een vervolg op het album SOS Save Our Soul uit 2007. De eerste collectie Soul Cajun van Mark Broussard. Het is geweldig om met de classics te werken, want ze zijn zo goed, al dus Broussard. In These Arms of Mine horen we naast Broussard ook Huey Lewis. These arms of mine presenteert De Sterren van Toen. We gaan terug naar het verleden met een blokje van drie songs. In de jaren tussen 1964 en 68, waarin hij zijn eerste hit scoorde als soloartiest, nam Glenn Campbell studioversies op van songs die met Elvis waren geschreven als de beoogde artiest. Omdat hij op vakkundige wijze de aanpak van Elvis kon imiteren. De uitvoerend producent van het album, Stefan Auerbach, vond reel-to-reel banden met de opnames terug in een opslagruimte. En die zijn nu op plaat gezet. Easy come, easy go. settle down would be a crime. When every girl's a friend of mine. Wanna keep on working overtime. Oh yeah. Easy come, easy go. Up, down, all around. Kiss for kiss and pound for pound. Delicious. Mmm, so nutritious. I'll take them when plays a show. Is it cold? double up when love begins. Make sure that everybody wins. Oh yeah. Easy come, easy go. Up, down, all around. Kiss for kiss and pound for pound. Delicious. Mmm, so nutritious. I'll take them win, place a show. Easy come, easy go. Dat was Easy Come, Easy Go. Maar ook Stay Away Joe werd door Elvis opgenomen. Nu horen we de songs door Glenn Campbell. Maar nu eerst Any Old Time. info at crossroadsmusic.nl. let's have a party. Look who's back, stay away, Joe. A Choctaw, Chickashaw, gonna drink a hearty. Welcome back, stay away, Joe. Stay away, Joe. They call me Stay Away Joe. Oh yeah. be there. Who keeps turning up like a bad penny? I take one guess, stay away, Joe. Always finding trouble penny. Oh my, yes, I reckon you know. Stay away, Joe. Well, they call me Stay Away Joe. Oh yeah, but if you need me, call me. Hoop and holler and I'll be there. picking, who pops up? Say away, oh, Joe. I love him, leave him, screaming and kicking. Her giddy up, look at him go. Stay away, Joe. They call me Stay away, Joe. Oh, yeah. But if you need me, call me a hoop and a holler, and I'll be there. Yes, hoop and a holler. I'm not gonna be your Stay away, Joe. I'm not gonna stay away no more. And I'm to be. Het verleden ligt achter ons, nu weer naar het heden. Mix, folk, jazz en Americana. En mogelijk kom je uit bij Caddy Goodjar. Een frisse sound waarnaar het prettig luisteren is. Dat blijkt wel via What Do You Think? Socks van J.D. McPherson wordt omschreven als een kerstalbum. Als we naar Ugly Sweeter Blues luisteren, kunnen we dat zeker in twijfel trekken. Mama, don't make me wear that old thing again. Hand-knitted Christmas trees and a silly snowman. no matter if I refuse. I got them ugly sweater blues. Mama, why can't you see? I feel like a fool. Green nails with snowflakes and scratchy alpaca wool. Maybe you heard the news. I got them ugly sweater blues. Another year, another sweater, and another holiday soiree. Mama hears the people laughing while the presents are unwrapping, and she's not even sorry. Mama, don't make me wear that old thing again. red with sleigh bells and a gingerbread man, corduroys and pointy shoes. I got the ugly sweater blues. can hear him say, Hey, that kid is back again. Dig that ugly cardigan. Oh, what a shame. Mama, don't make me wear that old thing again. Hand knitted Christmas trees and a silly snowman. No matter if I refuse. them ugly sweater blues. Done paid all my dues. I'm singing these ugly sweater blues. Getipt voor de top. In januari verschijnt er een nieuw album van Cody Johnson. Ik zou bijna willen zeggen, een nieuwe Chris Stapleton komt eraan. Met Monday Morning Merle horen we een voorproefje. Het smaakt naar meer. En er is meer, want ook met Tequila Sheila gooit Blake Shelton hoge ogen om de hitlijsten te bereiken. Springsteen, devils and dust. Wednesday spins the Beatles, Thursday is the Eagles. Take it easy till that Friday rocks his world. After Saturday on Jackson Brown, he's Sunday morning coming down, and he's right back. Monday regret is a song full of truth with some words he never said. With those whiskey remedies and those old school melodies you can't forget. That's why on Wednesday spins the Beatles, Thursday is the Eagles. Take it easy till that Friday rocks his world. After Saturday, all Jackson Brownie, Sunday right back take it easy till that Friday rocks his world. After Saturday Monday morning jelly bean jar. I cleared us off a place on that one little table that you left us. Then I pulled up a big old piece of floor. around about ten, we all got to talking about Graceland, bedrock, and such. The conversation finally turned to women. But they said they didn't get around too much. Elvis said, find them young. And Fred said, old fashioned girls are fun. Yeah, but dabba doo, the king is gone. And so are you. Then later on, it finally hit me that you wouldn't be a coming home no more. that looks like Elvis. De muziek wordt omschreven als een botsing van country uit Californië en Nashville. Ik ben benieuwd. Jij ook? Colorado is de song. Victoria George, de zangeres, en ze loopt al heel wat jaren mee. Colorado, please give rock and roll. Ja, dan is het tijd om aan mijn stutten te trekken. Want die moet ik wel te vriend zien te houden, die baby. Tot volgende week. Dag. Kitchen, stop your yelling. My baby don't like rock and roll. She says to me, you're taking things too far.